Jelle Visser met het NOS-journaal. Zoals verwacht heeft het kabinet in de persconferentie geen versoepeling aangekondigd. De maatregelen blijven voorlopig gehandhaafd tot en met 20 april. De avondklok zal met ingang van volgende week woensdag een uur later ingaan. Dat vanwege de zomertijd. Die gaat dit weekend in en daardoor is het s'avonds een uur langer licht. Op 13 april is er weer een persconferentie. Het huidige reisadvies blijft van kracht tot 15 mei. Voor de meivakantie geldt, ga niet op reis. Een advies voor de zomervakantie volgt zo snel mogelijk. Demissionair premier Rutte zei dat betere tijden pas aanbreken... als straks in de zomer de kwetsbaren en de 60-plussers zijn gevaccineerd. Dan kan er meer, aldus Rutte. Het kabinet doet samen met de reis- en vervoerssector een proef met reizen naar het buitenland. Die moet inzicht geven hoe men straks weer veilig en verantwoord met vakantie kan gaan. Reisorganisaties Sunweb en Transavia vliegen in april met 190 eh, mensen naar het Griekse eiland Rodos. Mensen die aan de pilot meedoen moeten voor de reis een negatieve test hebben gedaan. Ze zitten acht dagen op een resort dat ze niet mogen verlaten. Daar zijn verder geen andere gasten. Voor de terugreis worden ze opnieuw getest... en bij thuiskomst moeten ze tien dagen in quarantaine. Archeologen hebben in Vlaardingen een aarden wal ontdekt... die mogelijk de oudste dijk van Nederland is. Het gaat om een bouwsel uit de 2e eeuw voor Christus... op het voormalige sportterrein Vijfsluizen. Volgens de gemeente Vlaardingen is in Nederland niet eerder zo'n dergelijke constructie gevonden uit die periode. Het gaat om twee rijen van 20 meter aan palen die een wand van vlechtwerk hebben. Mogelijk diende de aardewal als dijkje om het water tegen te houden. Op het voormalige sportterrein worden momenteel woningen gebouwd. En dan het weer.